Vanochtend vroeg brak er brand uit. Toen waren er meer dan 80 mensen binnen. Hoe het vuur daar kon ontstaan is nog niet bekend. De NAM is niet meer van plan om mee te betalen aan herstel in het aardbevingsgebied in Groningen. Nu de gaskraan dicht is, blijft de geldkraan ook dicht, vinden ze. En het is niet zo dat de NAM daar geen geld meer voor heeft, zegt verslaggever Ewout Kiefiet. De NAM eh, bestaat eh, voor de helft uit Shell en de helft uit ExxonMobil. Uh, en die bedrijven maken behoorlijke winsten. Shell vorig jaar nog 18 miljard winst en uh, ExxonMobil 36 miljard winst. Het Groningse provinciebestuur noemt het heel treurig dat de NAM niet meer mee wil betalen. Langzaam komt het treinverkeer weer op gang. Vanochtend was er een staking bij ProRail. Tijdens de ochtendspits reden er daardoor bijna geen treinen in Midden-Nederland. In de loop van de ochtend probeert de NS weer zoveel mogelijk te laten rijden. En gedoe over de keuze van Trump voor zijn minister van Justitie. Matt Gates moet dat worden. Maar er wordt al lange tijd onderzoek naar hem gedaan... door de ethische commissie in het Huis van Afgevaardigden. Mijn buitenlandcollega Jesse weet wat er in dat onderzoek staat. Onder andere dat hij eh, seks met een minderjarige zou hebben gehad... en ook campagnegelden heeft ingezet voor privégebruik. Eh, dat onderzoek hangt al best wel lang boven Gates' zijn hoofd. Er eh, wordt lang onderzoek naar gedaan. maar nu hij aangewezen is om bij Trump in de regering te komen zitten heeft hij zijn zetel opgegeven in het huis. Hij heeft al ontslag genomen. Dat is niet zo gebruikelijk. Maar dat zorgt er dus voor dat die commissie geen onderzoek meer kan doen naar eh, eh, Gates. Ja, en daarom wil de commissie het rapport van dat onderzoek openbaar maken. Daar beslissen ze dan vandaag over. En als het openbaar wordt, denken experts dat hij niet langer minister van Justitie kan worden in de nieuwe regering van Trump. Het weer dan. Het blijft vandaag grijs en bewolkt met hier en daar wat motregen.